Sinds het aftreden van president Mubarak is het rustiger mag weer worden gereisd naar de badplaatsen aan de Rode Zee, de Golf van Akaba en de Golf van Suez. Al moeten toeristen daar wel opletten. Voor de rest van Egypte geldt het advies om niet te gaan, tenzij het echt noodzakelijk is. Staatssecretaris Bleker heeft met Rusland afspraken gemaakt over de controle van producten voor de Russische markt. Moskou is niet tevreden over de manier waarop in Nederland exportproducten als bloemen, groenten en vlees worden geïnspecteerd. Dat werk wordt gedaan door geprivatiseerde inspectiediensten waar Rusland geen vertrouwen in heeft omdat daardoor een invoerstop dreigde, heeft Bleker toegezegd dat de Voedsel- en Warenautoriteit het komend half jaar de controles uitvoert. President Obama wil het Amerikaanse overheidstekort flink terugdringen. In het komende boekjaar, dat in oktober begint, moet ruim 500 miljard dollar worden bezuinigd. Het tekort bereikt dit jaar naar verwachting een recordhoogte van 1650 miljard dollar. Over vijf jaar moet dat zijn teruggebracht naar zo'n 45 miljard. Obama wil dat onder meer bereiken door te bezuinigen en door de belastingen te verhogen. Verder gaan de uitgaven op defensie omlaag, onder meer door de terugtrekking uit Irak. Spaanse media melden dat toerwinnaar Alberto Contador door de Spaanse wielerbond is vrijgesproken van doping. Volgens de berichten kan de renner vanaf morgen weer meedoen aan wedstrijden. In het bloed van Contador werd tijdens de Tour de France clenbuterol gevonden. Volgens Contador was het daar terechtgekomen door het eten van vervuild vlees... De Spaanse wielerbond zou nu ook denken dat er geen opzet in het spel was. De Internationale Wielerunie en het Wereld Antidopingbureau hebben een maand om tegen de beslissing van de Spaanse bond in beroep te gaan. Het weer, vanavond in het oosten regen, in het midden en westen droog. Het wordt een graad of 4.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 Dat is deze LP geworden, Black and Tan. Ja, het is al een heel oud nummer, 1972. Maar ik kreeg hem toevallig van een week in mijn handen, deze LP. En toen dacht ik van, dat is nou eens leuk om dat een keertje te laten horen. Welkom bij deze uitzending van Muziek. hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Ook modernere muziek hoor, van onder andere Stevie N. splashing water in my face when my makeup is already The strangest feeling in my head. Well, it was. cd is helemaal voorgeschreven door die Stevie N. in 2005. En die mooie basloopjes die waren van uh, Erik Koenen. En Erik Koenen die hoort u ook regelmatig terug op, eh, op andere cd's van eh, Nederlandse artiesten.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 Deze formatie, dit duo, komt uit België, Soul Sister. There are times when we report when there's a hunger in my heart. Somebody wants to try to fill. But I would rather be alone till I can bring that hunger home and have it satisfied for real. Oh, ask yourself a simple question. cd'tje dat ik eh, gekocht heb voor eh, maar net 2 euro. En eh, het lag bij mijn favoriete platenzaak. En ik duik bij mezelf 2008 en dan 2 euro. Het blijkt dat het een cd'tje is wat ze wel opgenomen hebben... maar eigenlijk nooit zo echt tevreden over zijn geweest... en het dus zomaar ja, als dump cd weggedaan hebben. Hè? Daarnaast heb ik ook nog een dubbelaar gevonden. The Best Acoustic Versions... Ik had een tijdje in mijn bezit hoor, in 2007 al.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 Your little white lies and butterflies made me shed a tear. Cowboys and Kisses. Anastasia op de cd Acoustic Versions. En dan zou dit applaus voor haar kunnen zijn. Maar nee, dat is bestemd voor niemand minder dan Rob de Nijs. Tijd terug is er een eh, cd opgenomen tijdens een eh, live registratie op tv. En dit was een heel beschaafd applausje. Hè? Ik mag geen eigen mening hebben op de radio, ik weet het, maar dit vind ik wel een van zijn mooiste nummers. En het volgende applaus is ingemixt, hoor maar eens. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt de weer heden. Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingers, cadeau dat al klaar lag.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 De formatie Cresup. En dit is eh, live opgenomen tijdens de Sky Radio Kampvuurconcerten. En dit is dan ook weer live opgenomen, maar dan in een groot stadion ergens in Engeland. Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. En daar komt nog iemand hoor. I can't lie No more of your dog all my pictures seem to fade to black and white. I'm going tired, and time stands still before me. Frozen heat on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed you. You misery. my meaning when I met you. just allow a fragment of your life to wander free. Oh, got to lose. to see me one. and see the way I feel. Don't discard me just because you think I'm in your heart. I search myself, it's always someone else I see. I just allow a fragment of your life to wander free. Oh, just losing everything that that's the same. Cause blues are concert zou ik best wel eens bij willen wonen hoor. Zo'n concert samen met eh, deze Elton John. En dan, van deze man zou ik ook nog wel eens een keer een concert bij willen wonen. Al zit er dan maar eens een eentje op het podium, misschien een klein orkestje achter hem, een klein bandje achter hem. Maar vooral zijn gitaarspel en zijn stem. De stem van Mark Knopfler in Kill to Get True Love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. I wonder if there's no forever, no walking hand in hand down a yellow brick road to never, never land. These days I get to where I'm going, make it there eventually. Follow the trail of breadcrumbs to where I meant to be, to where I meant to be. I don't know what brought you to me, that was up to you. There's so many come to see me who want their own tattoo. I fixed a needle in a holder, laid my hand upon your spine, there upon your shoulder. I drew the picture as your side. When I think about us, I see the picture that we made picture to remind us true love won't ever fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. I think of you. Any which way, we're all shuffling forward in the queue. They like to move my operation, they like to get me off the beat. And I dream I'm on a steamer, pulling out of. heat. When I think about us picture that we made, a picture to remind us true love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will Get Grism, zo heet deze cd. En uh, daarvan afkomstig True Love Will Never Fade. Ook even in de top 40 staan dit nummer. Hij demmert eh, behoorlijk aan de weg hoor, deze Mark Knopfler. Wilt u even zwijmelen met eh, een man die even de meest begeerde man ter wereld is geweest? En dan heb ik het over Julio Iglesias met Dave Koss op saxofoon. crazy. I'm crazy for feeling crazy for thinking that my love could geschreven door uh, Willie Nelson. Hij had er een hele grote hit mee. En deze eh, Julio Iglesias zette het op zijn cd die hij ook de titel mee gaf, Crazy. Let It Be Me is een nummer wat eh, ook al door velen gezongen is. Ook door dezezelfde Julio Iglesias. Hij doet het samen met die man die het altijd had over die lieve konijnenoogjes. U weet wel, Art Garfunkel. Hij liet de, de cd ook eh, produceren door niemand minder dan Albert Hammond. En die kent hij dan weer van I'm a train, I'm a train, I'm a chukka chukka train. Ja, dan moet ik hier niet doorheen zingen, hè, want dan klopt de tekst niet meer. Hè? dat ik eh, tegen u zei toen ik die cd draaide van eh, Stevie N. Dat eh, daar Erik Koenen op meespeelde als basgitarist. Nou, ik heb nog wat nummers gevonden hoor, waar hij meespeelt als basgitarist. Let u maar eens op die prachtige loopjes van hem. Dit is afkomstig van een Nederlandstalige cd, uitgebracht door Ruud Hermans. Geschreven door heel veel mensen. Lenteliefde. Het was januari, 1960 bittere koude, kanalen dichtgevroren. De kiemen van verlangens, nog die onder de bevroren grond. De gasmeter liet de warmte heel nadrukkelijk horen. Ik nam je Het heb ik je ontmoet. De gloed in je ogen weerspiegelde wat zou komen. De nieuwe tijd liet zich al voelen. De dooi maakte alles mooi. Buiten was het twee graden en mijn hoofd het altijd gaat over de zanger of zangeres die in de voorgrond aan het zingen is. En de muzikant op de achtergrond, ja, dat, eh, dat hangt er maar een klein beetje bij. Maar nog maar eens zo'n nummer waar u vooral moet letten op de basgitarist. Het is ook weer die Erik Koenenhof. Nu terug te vinden op de cd van Ruud Hermans Forevermore. Hier laat hij de bas als het ware gewoon huilen. En dat allemaal in Anyone. She was crying for the baby. Daddy is a little girl holding on to whips and maybes. Hope she's safe and didn't get hurt. Please, anyone that's seen her on her own. his car to ¡Gracias! wel eens ooit verteld dat uh, Ruud Hermans eh, in Amerika was en eh, daar op tv ineens een Amber Alert zag van ons dochtertje is vermist en ja, wat je ook doet, alsjeblieft vertel ons wat wij moeten doen om haar weer terug te krijgen, want hier is de plaats waar zij thuis hoort. Hij had het lied geschreven en heeft het op zijn cd gezet. En dan heb je soms wel eens bij jezelf van... hoe zou dat nou afgelopen zijn, hè? ik ben bang dat we daar nooit achter zullen komen hoor. Rodney Crowell uit 2003, eh, Fate's Right Hand. De titeltrack van deze cd. as a rule you don't learn in old school. You can't brown nose a teacher from a dunce hat stool. It's the hum and the rhythm, the birds and the bees, the mamas and the papas and the monkeys in the trees. Brothers and the sisters living life on the street. Play the hunch, pull the punch. You'll never get beat by the junk food tattooed, white dude, true blue, honky with an attitude coming unglued fate's right hand. I don't understand at all. Billy loves women like a junkie loves dope. Give him just enough rope. The monkeys don't choke. She's a Bill Blast combo. Maxed out. She's a king, she's a queen. The rap won't stick. Get it on with the rubber and you won't get sick. Fate's right hand.